uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Honderdduizenden mensen hebben geen kindgebonden budget ontvangen... terwijl ze daar wel recht op hadden, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat om gezinnen bij wie de toeslag werd stopgezet... omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldeden. Wanneer ze weer wel aan de voorwaarden zouden voldoen... dan zou de toeslag automatisch worden hervat. Maar dat gebeurde niet. De fout komt door problemen bij de Belastingdienst en levert de staat een tegenvaller op van mogelijk bijna 450 miljoen euro aan compensatiegelden. Het zou sinds 2008 gaan om 300 tot 400.000 gezinnen. Op een bedrijventerrein in Tegelen in de buurt van Venlo woedt een grote brand. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Omdat de brand vlakbij een treinspoor woedt, is uit voorzorg het treinverkeer tussen Venlo en Roermond stilgelegd. Drie panden zijn volledig uitgebrand en worden als verloren beschouwd. Venezuela heeft de grens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. En dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven, maar door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. En de Venezolaanse regering wilde daar toch al niets van weten. De afsluiting heeft ook gevolgen voor de drie eilanden, want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groente en fruit volledig afhankelijk van Venezuela. In Parijs is een mars gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er liepen duizenden demonstranten mee, met voorop president Macron en zijn voorgangers Sarkozy en Hollande. Bij de betoging onderstreepte Macron dat hij jodenhaat zwaar wil laten bestraffen. Hij zei blij te zijn met de opkomst. In Parijs, waar veel joden wonen, is het aantal antisemitische incidenten sterk toegenomen. Vandaag werden op een joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en leuzen. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en 6 tot 4 graden. Morgen met name in het noorden wolkenvelden met lichte regen.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 Soms dacht ik stel nou dat. En dat was het wel. don't stop. Really, man, is them nicks. Big money, money, and all. Yes, of the beat. Yes, of ja, dus zo, dus dat ik vind keer ga. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Never back down, als ze nou niet afstaan. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Are you a rich man? Are you a rich man? Moela moes, rare met de shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Oogelaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tomtom. tom gaan. Als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X6, pak die MX6, jij die teen X6. Had ik kunnen voelen waar de loop is. Kunnen samen schieten, kijken weer de in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die kook is. Rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zijn nog tussen Jalas en die rokers.